Lot Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump maakt het volgens zijn arts erg goed. Trump werd gisteravond opgenomen in het ziekenhuis... nadat hij en zijn vrouw Melania eerder op de dag positief werden getest op corona. Hij kreeg virusremmers toegediend en sinds de opname is de gezondheidstoestand van Trump volgens zijn arts verbeterd. Naast de president zijn ook een tiental andere prominente republikeinen besmet geraakt. Een deel daarvan was ook op een bijeenkomst in de tuin van het Witte Huis... waar veel aanwezigen zich niet hielden aan de coronaregels. Het RIVM heeft dit jaar een half miljoen extra vaccinaties tegen de griep besteld. Jaarlijks worden zo'n 6 miljoen mensen uitgenodigd om de griepprik te halen. Normaal reageert ongeveer de helft op de uitnodiging. Maar het RIVM verwacht dat dit jaar meer mensen de prik willen vanwege het coronavirus. Er zijn nu bijna 4 miljoen vaccins besteld. Mocht dat niet genoeg zijn, dan wordt aan gezonde 60-plussers gevraagd om de prik dit jaar niet te halen. De voorraad goud en bankbiljetten van de Nederlandse Bank is succesvol van Amsterdam naar Haarlem verhuisd. Het ging om een transport van ruim 14 miljard euro. De ruim 200 ton goudbaren en bankbiljetten werden in meerdere transporten vervoerd... onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee. Gisteravond begon de verhuizing en vandaag aan het einde van de middag was alles overgebracht. En Vitesse heeft thuis met 3-0 gewonnen van Heracles... en staat nu in de eredivisie in punten gelijk met Ajax. Over een uur komt VVV in actie tegen ADO... en later staat nog een duel van FC Twente tegen FC Emmen gepland. Het weer, de meeste buien trekken naar het noorden weg. Vannacht wat opklaringen, het koelt af tot een graad of 10. Morgenochtend opnieuw buien, later ook wat ruimte voor de zon... en dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB.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 So come and get it if you got it. All my girls round the world, I know you know what I mean. I get a little sexy when I'm lonely. One thing on my mind, I know what I need. All my girls round the world, hands up sing it with I got you, know it's on me. Even though a man ain't something I need. I want a boyfriend, so put it on me. I'm looking for a man who could take that heat. Want a boyfriend my baby got a bitch that's probably running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy to turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like. Damn, I ain't looking for forever. I had so much stress from my ex to the next one. You better love me better. I need a bad boy that don't bring me drama. He ain't tryna run when he get the nana. Boy, you ready for the pleasure? And don't you know it's now or never? looking for a man who can take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bit tough while he running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy but turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like that nigga. looking for a man who can take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bit of folly running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy could turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah.